Daarom geldt nog code geel. Vooral het verkeer heeft last van de wind. Verschillende vrachtwagens en aanhangers zijn van de weg geblazen. En in Rotterdam viel één boom op een school en één op een rij huizen. Deze jongen ging voor een frisse neus naar de haven van IJmuiden. Ja, het is echt heel gaaf dus. Nou ja, in een eh, storm bijna windkracht 9. Dit eh, maak je niet heel veel mee. In de loop van de middag wordt het rustiger. Denemarken vaccineert even niemand meer met het AstraZeneca-vaccin... nadat bij meerdere mensen bloedstolsels zijn ontdekt. Er wordt nu onderzocht of dat door het vaccin komt of door iets anders. Bloedstolsels kunnen gevaarlijk zijn. In Nederland is het één keer gebeurd, vertelt mijn collega Hatice Raba. Ons bijwerkingencentrum LAREP heeft toevallig ook vanochtend één melding gehad... van uh, bloedstolsel van trombose na inenting met AstraZeneca. Dat is geen ernstige melding. diegene hoeft ook niet naar het ziekenhuis. Er wordt nu onderzocht of er een verband is tussen één lading AstraZeneca met een miljoen doses en die bloedstolsels. Die doses zijn in meerdere landen terechtgekomen. Als je later loodgieter wil worden, dan is er werk zat. Van alle technische beroepen is er het meeste behoefte aan mensen die bijvoorbeeld kranen kunnen plaatsen of lekkages opsporen. Maar steeds minder jonge mensen kiezen voor zo'n technische mbo-opleiding. En op meerdere plekken in Nederland wordt vandaag gedemonstreerd door Reuzenradbouw botsautomonteurs en turbopoliepkaartjesverkopers. Ze willen dat de overheid meer voor ze doet in deze coronatijd. Onder meer in Weert, in Limburg, is een protest aan de gang. We zijn nu al 15 maanden ons, privé, ja, ons privégeld in een bedrijf aan pompen. En ook het privégeld is gewoon op. De, het pensioenpotje is leeg, de buffers zijn op, het spaargeld is weg. En we krijgen ook geen, geen, geen steun meer. Dus wij weten ook niet meer waar moeten we het vandaan halen. Het is gewoon op. In vijf andere steden is ook geprotesteerd. Daar gaven kermismensen symbolisch leeg lege agenda's en portemonnees aan burgemeesters. Het weer. Zware windstoten dus op dit moment. Later vanmiddag neemt de wind wat af, maar er vallen nog wel een paar stevige buien met kans op onweer en hagel. Het is een graad of 12. Ook morgen waait het nog stevig, valt er soms regen en wordt het zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In een groot deel van het land komen zeer zware windstoten voor. Ga niet de weg op met een aanhanger of lege vrachtwagen. De A7, den Oeverhoorn, is dicht. Bij afrit Medemblik door een gekantelde vrachtwagen. Dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. De N207 Hillegom Alfa aan de Rijn is dicht tussen afrit Abbenes en de A44 door een ongeluk.